10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Franse regering zegt dat Nederland van tevoren niets heeft gezegd over het plan... om een belang te nemen in de holding Air France KLM. Na verluid is Parijs gisteravond pas een uur voor de persconferentie... van minister Hoekstra geïnformeerd. De Franse staat heeft een belang van ruim 14 in Air France... De Nederlandse staat heeft nu een belang van ruim 12,6 genomen... en wil dat ook uitbreiden naar zo'n 14 de Iraanse president Rouhani wil het ontslag van zijn minister van Buitenlandse Zaken niet accepteren. Volgens Rouhani is het niet in het landsbelang als minister Sarif aftreedt. Maandag meldde de minister op Instagram dat hij ophouden. De diplomaat was in Iran de aanjager achter de nucleaire deal met het Westen. Vanaf toen keerden Iraanse anti-westerse krachten zich tegen hem. Vanochtend verscheen Zarif aan de zijde van president Rouhani... bij een bezoek van de premier van Armenië. India en Pakistan hebben vanwege de beschietingen een deel van hun luchtruim gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistaanse leger zegt twee vliegtuigen van de Indiaanse luchtmacht boven Pakistan uit de lucht te hebben geschoten. Een piloot zou zijn gearresteerd. Vanaf India's grondgebied zijn er mortiergranaten afgevuurd... die huizen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir zouden hebben geraakt. Daarbij zijn volgens Pakistan zes burgers gedood. Op een, afrit, op een afrit van de A2 bij Amsterdam is gisteravond een toeriste aangereden die op de snelweg liep. De 21-jarige vrouw raakte door de aanrijding gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de vrouw op de verbindingsweg naar de A10 terecht is gekomen is niet duidelijk. Volgens de politie was ze ergens van onder invloed. En dan het weer, opnieuw lenteachtig weer met 15 graden aan de kust tot 20 in het binnenland.